Freddy van met het NOS-journaal. Amerikaanse wetenschappers zeggen dat het nog wel tien jaar kan duren... voordat er een vaccin op de markt is tegen het Zika-virus. Tegen de BBC zeggen ze dat er over twee jaar een product kan worden getest... en daarna duurt het waarschijnlijk nog jaren voordat toezichthouders het medicijn goedkeuren. De Amerikaanse wetenschappers voeren nu experimenten uit in laboratoria. Het Zika-virus wordt verspreid door muggen. De ziekte wordt in verband gebracht met misvormde baby's... die de afgelopen tijd in Zuid-Amerika werden geboren. Vermoedelijk zijn hun moeders tijdens de zwangerschap gestoken door de mug... die het virus overbrengt. Volgens nieuwe cijfers zijn in Brazilië sinds oktober ruim 3000 meldingen binnengekomen over baby's met hersenschade die mogelijk is veroorzaakt door het Zika-virus. In de stad Groningen zitten zo'n 150 mensen zonder thuishulp. Door een ontslagronde bij thuiszorgorganisatie TSN is er sinds vorige week niet genoeg personeel meer. Er is nu een tekort aan huishoudelijke hulpen. Die doen vooral schoonmaakwerk, ze verlenen geen medische zorg. TSN staat op de rand van faillissement en kan geen nieuwe mensen aannemen. De organisatie zoekt met de gemeente Groningen naar een oplossing. En koningin Maxima heeft de 45e editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam geopend. Daarna keek ze naar de première van Beyond Sleep, de Engelstalige verfilming van de roman Nooit meer slapen van W.F. Hermans. In Rotterdam worden de komende anderhalve week 450 films vertoond. Meer dan 100 films beleven er hun wereldpremière. Er wordt ook een prijs uitgereikt waaraan 40.000 euro is verbonden. Onder de kanshebbers daarop is ook History's Future van de Nederlandse regisseur Fiona Tan. Het weer. Het is bewolkt, wat regen of motregen en veel wind. In de loop van de nacht trekt de regen weg. Waar het opklaart koelt het af tot rond de 4 graden. Morgen in het zuiden en oosten eerst bewolkt.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 If I give my heart to you, I must be sure from the very love Ja, luisteraars, en naar de heerlijke soulmuziek van eh, mijn collega Willem Bruis... is dat natuurlijk weer eh, tussen app en vloed. Ik ben eh, tot een uur of twaalf vannacht dus bij u met, met al die mooie rustige muziek. En ik ga er meteen draaien voor Suzy in het verre Amerika. Texas heb ik het dan over. En zij is fan van Andy Williams en ik ook. En dat komt goed uit. De Maanrivier, Moon River. Andy Williams. wider than a mile.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 van Andy Williams helaas overleden. En hij had natuurlijk een gigantische hit met dat kerstnummer. The most beautiful time of the year. Ja, dat waren nog eens tijden. Ja, maar ik vond een van de most beautiful times of the evening jouw soulshow, Willem. Want eh, je maakt toch wel heel erg uh, goede keuzes als het gaat om de soulmuziek. En ik denk een hoop luisteraars aan de radio gekluisterd hangen. Muziekliefhebbers dan, hè? Ja, nou ja, ik, ik vind het wel leuk. Want ik krijg dan natuurlijk berichtjes van, van, van wie was dat nummer? Of van, van wie is dat nummer? Want, maar je moet ook nog een halve encyclopedie zijn eigenlijk hier. Ja, een Blomberg op beentje. Maar dat geeft niet. Ik heb een, een backup. En... Ehm, die, die zegt gewoon van, oké, bijvoorbeeld nummer van Eruption... Hè, waar jij dan zet te luisteren in de auto toevallig... die is van 1975, 1978, 82... maar die kan ook van 1824 zijn. Ja. Breed begrip. <laughs> maar ik ja, dat, niet dat, hoorde, dat hoorde ik je zeggen, ja. Maar... Ja, zolang, kijk, zolang, Het goed is, zolang het goed in het gehoor ligt... en het is prettig en de mensen worden er vrolijk van en ze gaan ervan dansen. Maar jij weet natuurlijk waarschijnlijk ook wel dat eh, Tina Turner heeft ook dat nummer opgenomen, hè? I Can Stand the Rain. Ja, maar dat klonk toch niet zoals Eruption? Nou, nou, nou. Nee, nee, nee. Nee, werkelijk, zij, zij had het nummer uitgebracht... en de tranen liepen over de bolle gezichtje van mij... Nou, het... het... regende echt hoor. <laughs> nou, dan gaan we maar even Crying in de Rain doen. Ja, oh, ja eh, James Taylor, die ken je natuurlijk wel, die kleermaker. Ja, natuurlijk. Eh, James is mijn Taylor trouwens. Eh, ja, die maakt alles voor me. Met Mijn pakken, mijn zo alles. Hè. Ik heb nou maar is dat de neef van die Carpenter? <laughs> ja, van die Ja, die. <laughs> Ja. ja. Hij zit het samen met, met Art Garfunkel. Van, uh, wel bekend van Paul, eh, Paul, Paul, Simon, en, en, en, Art Garfunkel. Ik zag ze laatst nog hand in hand lopen in eh, Central Park. Is Geweldig mooi, ja. Ja, dat is nou een tijd geleden in de jaren tachtig of zo, hè, dat concert. Ja, en dat was in die tijd had ik nog lang haar en niet zo grijs. Ja. <laughs> We gaan ervan genieten. the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all the sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven, they could never wash away my memory we were locked together. I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me my crying in the rain. Since we're not together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. had niet veel gescheeld, luisteraars, of ik was hier ook huilend heen gekomen. Dus hoewel ik lekker droog in mijn autootje zat, uh, Willem, als je dan naar buiten keek, naar nou, het wel een trieste bedoeling was het zo regent. Is dat zo? Ah. Nou, je moet het altijd positief bekijken. Ik bedoel, je krijgt het gratis. Dat is wel weer waar. Ja? Dat is wel weer waar. En het zet je aan het denken. Als ja. een bui regen naar beneden valt, zet het je aan het denken van... goh, ik heb een jas nodig. Dus eigenlijk is die regen best goed voor de economie. Zo moet, je zo moet het zien. <laughs> Dan worden meer jassen verkocht. Dan. Ja. Paraplu's ook. Met Pure eh, plus ook. Umbrellas. Umbrellas, yes. yes. Uh, je had het erover dat er ook mensen eh, meeluisteren uit het uh, verre Georgia. Dat, uh, de Amerikaanse staat Georgia. En nou, dat, dat, gaf mij even te denken. Ik denk, nou, mijn, mijn zoon Sven... die heeft ook een nummer opgenomen met toevallig dezelfde woorden... George, George, ja. En, en hij heeft het ook onze mind. Oh, George on my mind. Ja. ja. Betekent uh, George on my mint? Dat, is, dat die pepermunt heet in Georgia of zo? Ja, de King komt daar vandaan. <laughs> nee, die komt toch niet uit Georgia? Elf, Elvis? Nee, oh, dus- King, uh, King, Oh, King <laughs> Het gaat weer naar zo'n luisteraars. Maar het gaat wel lekker om, lekkere muziek. Dit is Sven met Georgia on my mind. Wel even aanvullen dat hij tegenwoordig opereert onder de naam Sven Davis. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps that Georgia on. my mind, on my mind. I said, Georgia, oh, Georgia, a song of you comes as sweet and clear cast moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly old sweet song keeps that Georgia on my mind. Oh, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia. Georgia on my mind, gezongen door eh, mijn zoon Sven. Hier was hij 17 lentes oud, 17 jaar, inmiddels 23. Eh, dus dat is alweer zes jaar geleden dit. Maar hij is wel gegroeid inmiddels eh, qua... Nee, dat zeg ik verkeerd, hij is juist niet gegroeid. Ja, je bedoelt wat zijn omvang betreft. Ook qua omvang is, is, ziet er, ziet er gewoon hartstikke goed uit. Meer is 50 kilo afgevallen. Ja. Eh, na een operatie, een zogenaamde bypass, een mhm. gastric bypass. Ja. En eh, vroeger was het zo, dan kreeg je zo'n maagballonnetje of je, of je maag werd verkleind. En dan, dat was het dan, dan moest je het mee doen. Ja. Maar tegenwoordig eh, leggen ze ook nog een stukje, een, na dat kleine maagje wat dan overblijft, een stukje om de darm heen. Dus schakelen een stuk dunne darm schakelen ze uit. Dat heet dan een bypass, okay. gastric bypass. Ja. Eh, waardoor een stuk dunne darm wordt uitgeschakeld voor voedselopname. Dus er wordt nog Naast het feit dat je ook maar weinig kan eten vanwege die kleine maag... wordt ook nog eens, wat je dan eet, wordt ook nog eens verminderd opgenomen in je systeem. Dus, sinds, sinds, eh, dat, jij bij, met, samen Ria Bremer eh, samen hebt gewerkt... met het programma Vinger aan de Pols, weet jij er verrekt veel van. Ja. Ik zei ervan te kijken natuurlijk weer. Ja, ik ben, eh, ze noemen mij ook wel dokter Duif. Ja, <laughs> dokter Duif. Maar, jij was, was jij niet eerder uh, amateur Was jij dat niet? ja. Ja, hè? Ik heb ook, de laatste keer mijn gang, ja? toen ik mijn gang witte, heb ik door de brieven gedaan. <laughs> zo. heeft hem natuurlijk herkend. Sting met Fields of Gold. Een van de mooiere liedjes van hem, vind ik zelf. Was dit nou, eh, Willem, kijk even naar jou. Eh, was dit nou de periode dat hij nog met eh, de police optrad? Nee, nee, nee. nee echt, nee. echt een, een solo-project van hem geweest? Ja, inderdaad. is na Fraggle, hè? Oké. En Fraggle werd toen die tijd uitgebracht in november. En die brak niet echt door. En op een gegeven moment, ik kom weer op de kerstdagen terecht. Ja. Toen kwamen de kerstdagen eraan. Ja. En in één keer werd het nummer een hit. Met de kerstdagen. Met de kerstdagen. Heel, apart. Ja. En dus tot, aan, aan de dag van vandaag wordt die heel vaak gedraaid in één lijn met het nummer uh, The Power of Love van Frankie uh, eh, Coast Hollywood. Wat eigenlijk ook geen kerstplaat is. Oké. Ja. Maar een hele mooie uitvoering vind ik ook eh, eh, van, van, natuurlijk Eva Cassidy. Hè? Die heeft het liedje ook opgenomen en gebracht. Maar dat is ook erg mooi hoor. Ik weet niet, heb, heb je dat? Dat, eh, gaan we zo even draaien nog. Ja, ja. Horen ze wel twee keer hetzelfde nummer, maar het is zo... Ja, dat, dat is ook wel zo. Het is zo'n mooi uitvoering. Maar kunnen wij, als je het nummer de tweede keer draait... kunnen we er niet doorheen rappen of zo? Want dat rappen, dan kunnen wij wel rappo kleppo en zo. <laughs> Ja. Ja. Repo Kleppo. Repo Kleppo. <laughs> <laughs> ik meen, ik heb me herinnerd toen ik hier pas bij, de, eh, bij de omroep kwam, zeg maar, bij het radiopastoraat. Dat tussen eb en vloed was een, eh, een vrij serieus programma met mooie lichte muziek. Ja. En dan merk je dat de gesprekken ook al wat lichter en luchtiger worden. Klopt dat? Ja. Ja, hè? Ken jij Del? Hey, dan gaan we niet schelden, hè? Del nummer A, ken je die? Del nummer A, hij nicht wel. is Adel. Ja. ja. <laughs> Eh, maar die heeft natuurlijk To Make You Feel My Love eh, geschreven. Ja, dat is erg mooi. Ja. Maar Garth Brooks die zingt het ook op een speciale manier. Ja, dat vind ik nou jammer. Hè? Eerst een koekje voorhouden en dan gauw koekje weer wegtrekken. Nou, Garth Brooks is ook een lekker koekje hoor. Ik weet niet. Voor de dames wel in ieder geval. Sommige heren ook. To make you feel my love. My love. When the rain's blowing in your face And I'd go black and blue. I'd go crawling down the avenue. There ain't nothing that I wouldn't do to make you feel Make You Feel My Love. Nou, ook een mooie uitvoering van Garth Brooks, dit, uh, van het nummer van Adele. Jij zat, uh, jij zat net eh, heel zacht mee te zingen. En, en ik, mij viel daar niet op. Op een gegeven moment keek ik naar buiten en ik zag allemaal mensen buiten staan. En ik denk, ik denk wat zijn ze nou allemaal aan het doen? Jij zat rustig door te zingen en ik doe het raam open en ik hoorde... Ja, het is niet te geloven. Dat is allemaal voor jou, hè? <laughs> in de regen ben je ook nog eens. Ze staan ook nog in de regen bij. Nou, dat kan. Kijk, het is natuurlijk zo. Willem, hou die deur even dicht, want ze proberen naar binnen te komen. Dat moeten we hier niet. doen. ga weg, ga weg. Niet in, weg. <laughs> niet in die studio naar binnen. Nee, niet allemaal tegelijk. Nee, maar dat kan wel kloppen. Kijk, toen straks draaiden we het nummer van Israeli Man. Ja. En die mensen, die men, de mannen, die stonden dus net te klappen buiten. Is het waar? Ja. <laughs> Eentje met een meid erop. Oké. En de andere tien neuten. Ja. ja. Ken jij Shelby Lynn nog? Jazeker. Ken je de zussen ook of niet? Jazeker. Ja, dat is weer eh, Mipi Lynn. Is dat Mipi Lynn. <laughs> en haar vader, die hebben een Chinees restaurant mee. Meiling. ja, Meiling. Hij doet ook iets met de post en zo. <laughs> Ja, ja eh, dan neem je ook constant in de mailing natuurlijk. <laughs> ja. Uh, you don't have to say you love me. daar heb ik het even niet tegen jou, Willem. Maar oh. dat is het. oh. Hmm. Nee, dat geeft verder helemaal niks. Ik word er niet verdrietig van of zo. Nee. Eh, wat wat zij zingt eh, repertoire van, eh, natuurlijk bekend van Dusty Springfield. Ja. En het zijn over het algemeen nummers van Burt Bacharach en Hal David. Ja. En... Ja, Shelby Lynn. Een hele aparte uitvoering van die Burt Bacharach muziek. Luister maar. When I said I needed you You said you would always stay It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone? And I'm left here on my own. That I have to follow you and beg you to come home. No, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me. I can't help but love you. And believe me, I will never tie you down. Left alone with just a memory. Life seems dead and so unreal. there's nothing left but loneliness. There's nothing left to feel. No, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe can't help but love you. And believe me, I will never tire you. to say you love me. Oh, just be close at hand. No, you don't have to stay forever. I will understand. Believe zeer aparte uitvoering van eh, You Don't Have To Say You Love Me. Wat we zo goed kennen van Dusty Springfield... maar terecht, eh, zoals Willem Bruis net eh, opmerkte... buiten de uitzending om. De, ja, de guys and dolls natuurlijk. Ja, en ik, kan me nog herinneren, de guys nog een van die jongens, die had een kop met haar, jongen. Dat was jaloers op een kop met krullen. Ja, Dominique. Wie? Dominique. Ik weet niet of die dominant was, dat weet ik niet. dat, ik heb, weet ik, niet. Ik heb ze, nou, nog niet zo lang geleden heb ik ze eh, in de studio eh, van Beverwijk, eh, Radio Beverwijk gehad. Zingen ze nog steeds samen dan? niet als Guys and Dolls, maar wel die Dominique samen met die dame van Forsyth. Ja, ja, maar die waren, die waren Julie nog, waren nog getrapt met elkaar, of niet? dat dacht het wel, ja. ja maar die hebben ook een hele tijd hier in, in Vinkenveen gewoond, in Nederland. Ja, en die, eh, die, opereren hier in Nederland eigenlijk uh, muzikaal nog steeds met onder de naam het duo Grant en Force. Grant en Force, dat klopt inderdaad. Want eh, kort nadat ze getrouwd waren, zeg maar, heb ik ze samen nog gezien. was in Haarlem, was bij Bakkerbad. Oké. Voor de witte broodsweken, natuurlijk. <laughs> ja, nee, nee, nee. nee. Ja. overigens, luisteraars, een iets minder vrolijke mededeling... waar we toch een klein beetje serieus over willen zijn. Want we zijn allebei zowel Willem als ik eh, erg geschrokken van wat er is gebeurd. Vandaag met eh, Ruud Jansen. U kent eh, Ruud Jansen natuurlijk als een presentator bij ZFM Zandvoort de lunchprogramma's. Maar ook andere uitzendingen doet hij techniek of valt hij in of nou, presenteert hij uitzendingen. Doet hij met hart en ziel geeft zijn, eh, heel veel tijd aan de omroep. En eh, hij is vanmiddag eh, getroffen. Dat geeft hij zelf aan op Facebook door een licht herseninfarct. gelukkig geen verlammingsverschijnselen. Wel erg misselijk als hij zich beweegt. Zo beschrijft hij dat zelf op Facebook. Dus we zijn erg geschrokken. En, we hopen dat het, dat, ja, dat het allemaal goed afloopt. Dat het hierbij blijft. En dat hij dankzij goede medicatie weer heel snel wordt... overend wordt geholpen en dat we hem hier heel snel weer in de studio mogen terugbegroeten, willen. Dat, ja, ik heb er geen woord eh, aan, eh, aan toe te voegen. Het, laatste, het enige wat ik heb gedaan in, zijn programma... dat is het, eh, het nummer onderbreken wat hij op dat moment had opstaan. En dat was omdat hij met een special bezig was over Exception. Ja, Rick van der Linden. Over Rick van der Linden, namelijk de organist. het nummer R, en die heb ik uitgeveed. En ja, de normale programmering erin gezet. Dus ja, ik weet niet... Ik ja. vind eigenlijk moeten we weer oppakken en toch even uitdraaien. Dat gaan we doen. Eh, overigens, eh, vanaf deze plaats, uh, Ruud Jansen... ik weet niet of je mee kan luisteren in het ziekenhuis. Ik denk niet dat je daar nou zozeer behoefte aan hebt. Want het lijkt me als je zoiets ondergaat... dat, dat je dan nergens behoefte aan hebt als alleen maar rust. Dat gunnen we je ook van harte. Dus we wensen je van harte beterschap. Hopelijk hopen dat je snel weer thuis bent. En daar verder kan aansterken. En nogmaals, namens alle luisteraars... denk ik dat ik wel mag spreken. En jou alle sterkte toewensen. En dit is... Nogmaals, Exception, waar jij vanmiddag zo passioneel mee bezig was. Omdat Rick van der Linden een grote vriend eh, van je was eh, tijdens zijn leven. We hebben veel samen ook met Rick beleefd. We hebben een concert gedaan in de, eh, de, de Slof in Beverwijk. Uh, met Rick samen. En we hebben, nou ja, talloze goede momenten met hem man beleefd. ik ben met Exception zelf een tijdje op tour geweest. Omdat ik bevriend was met Rijn van den Broek. En, en ja, allerlei concerten ook bijgewoond. Eh, veel meegemaakt met die mannen. En eh, jij ook natuurlijk. En jij hebt nu ook dat mooie orgel van eh, Rick van der Linden. Dat heb je georven, staat in je woonkamer. dus allerlei goede herinneringen. En je hebt alle LP's van, van Exception, die had je vandaag bij je. Alle vinyl had je bij je en draaide je met passie. En zoals Willem Bruis net al zei, R was het nummer wat helaas ja, onderbroken moest worden... omdat eh, er plotseling nare dingen met je gebeurden. Nogmaals beterschap. En dit is het R van Exception. blijft eh, een fenomenale eh, toetsenman. Rick van der Linden. Trouwens, alle leden van het orkest waren, waren goede muzikanten. Ook Rijn van der Broek en Peter de Leeuw. Daar kan ik nog iets over vertellen. Peter de Leeuw, de drummer, die eh, heeft dankzij zijn muzikale carrière... zijn gehoor dusdanig beschadigd... dat hij in de laatste jaren van zijn leven, want hij is inmiddels overleden... nauwelijks nog kon horen en zelfs op, opgenomen is geweest in een speciale kliniek... om omdat hij ja, oorzuizingen had en eh, gek werd van, van eh, fluit in zijn oren. En, eh, nou ja, in ieder geval geen, geen leuke laatste jaren. maar allemaal dankzij de muziek, dankzij die harde popmuziek waar hij toch middenin heeft gezeten. Ook nog wel een detail wat Ruud vanmiddag ook in de uitzending... toen hij hier nog in de studio was vertelde... dat wij precies tien jaar geleden vandaag speelden in Hogeveen... in een kerk waar Rick van der Linden lag opgebaard. Mijn drumstel stond, zijn, naast zijn zijn baar. En eh, een heel eh, eh, aardig detail om te vertellen is... ja, aardig, dat was natuurlijk een trieste bedoeling... dat op het moment dat Ruud en, en wij dus als begeleiders... een nummer van Exception speelden... wat een speciale betekenis altijd heeft gehad voor Ruud... zowel als voor, voor Rick van der Linden dat een bepaalde zonnestraal door het raam van de kerk op de kist van, van, uh, eh, eh, Rick van der Linden scheen. En eh, daar waren we allemaal zeer van onder de indruk. Het kan allemaal toeval zijn, maar het <laughs> is toch wel een frappante gebeurtenis, zoiets filmen. Ik weet niet <clears throat> nou ja, ik, ik vind altijd sowieso... Een, een, ja, een hele impact geeft dat en ik, weet, ik, kan me herinneren met, met Rick van der Linden. Toen Rick, Rick van der Linden was toen getrapt met Penny de Jara. Nou, toen niet meer hoor. Nee, nee, nee. nee. Toen hij overleed ja, niet. Nee, nee, nee. Nee, nee toen waren ze wel bij elkaar. Nee, maar ik kan me nog herinneren, ik kan me nog herinneren toen die tijd. Ja. Eh, want jullie zijn veel meer met Exception bezig geweest als, als, ik zeg Woonde ik in Den, Den Dolder, in het mooie Den Bij Utrecht, ja. Ja, ja. op een best wel groot, eh, in een groot eh, huis met een, stuk land eromheen. Ik ben, ik ben er wel eens geweest. Dus maar, dat, maar, dat, moet ook wel, want dan moet je toch niet naast wonen als je zo'n orgel in de kamer hebt staan. Laten <laughs> we eerlijk zijn. Nou, had er niet één, had er tientallen keyboards, zeg maar. ja. Maar dat grote eh, huiskamerorgel, dat, eh, waar, die, waar die thuis gewoon heel veel ook op oefende en speelde, staat nu bij Ruud Jans in de huiskamer. ja, ik heb, er wel eens een, eh, ik heb er wel eens een foto van gezien. En, ja. ik denk, ja. Maar ja, Ruud is ook een, een muzikaal wonderkind hoor, laat eerlijk zijn. Ik bedoel, ja, en we hopen maar dat uh, dit nou niet betekent dat hij dat, eh, dat, hij dat op, op moet geven. Want eh, ja, met, met, met hersenaandoeningen hoor je ook nog wel eens dat mensen zintuigelijk... ja, of, of ze raken verlamd of gedeeltelijk verlamd. Of, dat, dat, lijkt, dat lijkt vooralsnog gelukkig niet het geval. En ik, weet je wat, ik, vind het ook, ik vind het heel moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Wat kunnen we ook nog niet. Kunnen we speculeren. En, Ik hoop alleen dat, ja, dat het bij een nachtje observatie blijft. Dat hij de morgen dat hij morgen gewoon weer lekker thuis is eh, bij Angela. En ehm, dat hij weer lekker kan gaan mopperen op, eh, <laughs> op Jan en allemaal. Ja, <laughs> eh, wij wensen natuurlijk ook Angela, dat moeten we ook niet vergeten. die, is natuurlijk ook heel druk bij Radio Zandvoort betrokken. Als sidekick van Ruud en af en toe ook als presentatrice van het regionale nieuws en het weerbericht. En redactionaire vaardigheden. en een hele lieve vrouw om mee te werken. En een lieve vrouw voor Ruud. En ze hebben elkaar eh, ook nog recent het jaar wordt gegeven. Dus ze zijn eh, met elkaar getrouwd. Dus, dat heeft ze ook eh, bij mij gedaan, weet je dat? Wie? Angela? Ja. <laughs> ik zeg Angela. Ja. Willem, zegt ze. Ja. Ik zeg, zou je met samen met mij eens een keer... Hè, als ik straks uit het Witte Huis ben, zeg maar... Een, een, een, een, willen doen. de nacht van de rock en de metal. Ja. En toen zegt ze, ja. Oké. Willem, ja, zegt ze. <laughs> nou... Ja. Is, dat ook gebeurd? nee, nee, nee. Oh, dat, moet toch gaan gebeuren? Nee, dat gaat dan gebeuren. Dat maar dat, Ik, dat, wordt pas, dat wordt pas eh, over een paar maanden. Eh. Ja. Maar goed, dat wordt helemaal wat een hele nachtafstelling. Angela erbij. Ik wil Ro erbij hebben van Toet. Nou, dat, dat wordt een feest. Hoe is het met Ro? Gaat, gaat dat wel eh, Ja, ja, nou ja. Ik heb al een tijdje niet gesproken. Maar goed, de Facebook wissel je ja. nu wel eens wat, wat, wat, contact met elkaar. Ehm, wat dat betreft is een beetje, luisteraars bij ZFM Zandvoort onder de collega's. En ik ben zelf ook eh, door een longinfectie getroffen. We zijn allemaal een beetje, een beetje worden we aangevallen door de ziektekiemen. Dan hoef je mij niet aan te kijken. <laughs> nee, ik kijk jou niet aan, Willem. Ik ben een bruistablet op twee beentjes. <laughs> nou zegt er een tegen mij, Willem, hoe lang bruis je door? Ik zeg, totdat ik oplos. Ja. <laughs> Ja. ja, nou, ja. Ik, gooi je direct in een glas. ken jij, ken jij eh, Seals and Croft, zeg je dat niet? Ja, het, het, eh, zegt me wel wat. Ik ben toen in huisarts geweest. Bij die bultjes allemaal en zo. En, maar daar, zie je ah, die Seals en eh, Croft bedoel ik niet. Oh. Ik bedoel uh, Dan Seals. En eh, hoe die Croft van zijn voornaam heet, weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, die hadden een duo. En later is Dan Seals ook uh, mooie liedjes alleen. Uh, Zal ik jou de voornaam zeggen? Nou. Roy, Roy Croft. Oké. Ruby Jean en Billy Lee. Jawel. Oh, Ruby Jean. Last night I dreamed I was running somewhere beyond the stars. I called out to you, and you answered softly. You are the children's eyes and the days gone by. Oh, Ruby Jean, it doesn't seem like a long, long time since we were born again into the dazzling light, uniting black and white. You are the rich brown earth, I'm the flowers that grow. We'll have children of the kingdom they won't be torn by war, nor will they kill or hate or hesitate to love justice. Oh, Billy Lee, it's destiny. lonely plain I'll see all the world with you But you'll have to help me through You barred the straight and narrow path And I'm the wayfarer Oh, Billy Lee shall be free in the years to come to help build the promised land. We'll go where the day springs run forever and live as one. He is the object of our longing, and we're his creation. Seals and Crofts was dit met eh, Ruby, G, Ruby eh, G en Billy G. Nee, Ruby Lee en Billy G. Nou, in ieder geval eh, een heerlijk nummer om naar te luisteren. We, we hebben een, een Willem. Een solverzoekje? Peter Baarman die, wil graag iets horen van Marvin Gaye. Oh, nou ja, ja, ja, what's going on? Ja, nou, helemaal. Ja, nee, dat, ja. <laughs> What's going on? What's going on? Ja, ja dat dacht ik al. Kan jij zomaar uh, door de achterkant van het scherm heen kijken? Dat je, Ze noemen mij ook wel de, de man. De man. Ja. De helderziende wat betreft eh, de nou, keuze ook de paranormaal, De paranormaal onbeschofte. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Eh, Peter Bareman, speciaal voor jou. What's going on van Marvin Gaye. Heb jij enig idee wat er allemaal zich afspeelt? Wat komen aan, eh, Willem, hier eh, eh, in de studio? Ja, maar ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Maar er kunnen alle kranten wel opgedoekt worden. Dus ja, ik, ik, ik, uh, ik sluit me aan bij een, zwijgende meerderheid. Die trouwens steeds groter wordt, die groep. Ja. het wordt straks een... ja, geen minderheid meer natuurlijk. Hey, eh, eh, we gaan even een, eh, een, een, speciaal lichtje voor Ruud Jansen nog laten schijnen. Ik doe mee, ja. een Traveling Light. En dat wordt dan heel mooi gezongen door Cliff Richard. Met een close harmony ondersteuning, denk van... ja, ja. ja. Hank B. Marvin en Bruce Welch. Kijk, ik hoef je helemaal niet aan te vullen. so fast, my feet ain't touching the ground.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 Soon I'm gonna see that love look to be Cliff Richard en de Shadows Traveling Light. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Ik heb nog zo'n uh, nou, anderhalf minuut te gaan... voordat de reclame, eh, Niels en reclame weer voorbij komen. Nou, ik geloof alleen maar Niels, want reclame is op dit uur geloof ik niet meer aan de orde. Eh, maar ja, tijd nog voor een kort muziekje... en dan kies ik meestal voor Heather van de Carpenters als afsluiting.